Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het kabinet heeft een steunpakket van bijna 1 miljard euro gepresenteerd... om mensen te helpen met de opgelopen energie- en brandstofprijzen. Veel van de maatregelen die in het pakket zitten waren al uitgelekt. Zo komt er een hogere reiskostenvergoeding voor werknemers... en gaat de motorrijtuigenbelasting voor grijze kentekens... zoals bestelbusjes een half jaar lang met de helft omlaag. Ook komt er opnieuw een noodfonds om de armste huishoudens te helpen bij het betalen van de energierekening. En er komt extra geld om huizen te isoleren en mensen te helpen bij de aanschaf van een elektrische auto. In Blerik bij Venlo is vanochtend een minderjarig meisje doodgestoken in een huis. Een man en vrouw die in het huis woonden zijn aangehouden. De politie wil niks kwijt over de leeftijd van het meisje en over de relatie tussen de aangehouden mensen. De omgeving van de woning is afgezet. Voor de noordkust van Japan is een zeebeving geweest. Die had een kracht van 7,5. De beving was op een diepte van ongeveer 10 kilometer. Daarna ontstond een tsunami met golven van 80 centimeter. De autoriteiten waarschuwen inwoners dat er meer hoge golven kunnen komen. Bewoners van de kustgebieden moeten naar hoger gelegen plekken gaan. De premier van Japan heeft gezegd dat er een noodhulpcentrum wordt opgezet. In België heeft een scheidsrechter een voetbalster meerdere keren in het gezicht geslagen. Volgens de VRT gebeurde dat na een wedstrijd in de onderklasse. Er ontstond een zware ruzie tussen de mannelijke scheidsrechter en een speelster op het veld. De man sloeg de vrouw meerdere keren. Iemand die de boel probeerde te sussen liep een scheenbeenbreuk op. De politie in Deelse Stockholm is een onderzoek gestart naar het incident na de voetbalwedstrijd. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. In het noordoosten kan wat regen vallen. In de loop van de middag komt er meer bewolking en kan het op meer plekken regenen. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 5 kilometer... En op de A4 vanuit Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 7 kilometer.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 De CO2-uitstoot in Nederland is vorig jaar weer iets gestegen. Dat meldt de autoriteit die de cijfers bijhoudt. In een aantal sectoren daalde de uitstoot wel, zoals in de lucht- en scheepvaart. Een stichting start een massaclaim tegen Odido. Ze doen dit vanwege het recente datalek bij de telecomprovider. Volgens de stichting is Odido niet goed met de gegevens van haar klanten omgegaan. De vrijheid van de gestrande bultrug voor de Duitse kust was van korte duur. Het dier is vanochtend opnieuw vastkomen te liggen op een zandbank... nadat het zich enkele uren eerder had bevrijd op een andere zandbank.